Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gezin van de overleden Nieuwenhuizen uit Almere heeft aangifte gedaan van verduistering. Volgens een advocaat is een deel van de opbrengst van een benefietwedstrijd onvindbaar. Daarom is aangifte gedaan tegen de bestuurders van voetbalvereniging Buitenboys. In totaal zou ruim 50.000 euro zijn ingezameld, maar de familie zegt nog ruim 20.000 euro te goed te hebben. De familie heeft beslag laten leggen op de bankrekeningen en eigendommen van de club. De directie van een chemiebedrijf niet ver van de Amerikaanse stad Houston zegt dat de fabriek ieder moment kan ontploffen. Als gevolg van de orkaan Harvey en de overstromingen daarna staat het water rond het bedrijf bijna 2 meter hoog. De stroom is uitgevallen en ook de noodgeneratoren werken niet meer. De chemische stoffen die er liggen kunnen daardoor niet worden gekoeld. Het bedrijf zegt dat dit ergens in de komende dagen onvermijdelijk tot een explosie zal leiden. In Hollywood, in de Amerikaanse staat Florida, krijgt een straat die vernoemd was naar de oprichter van de Ku Klux Klan een andere naam. Nathan Bedford Forrest stond bekend als een meedogenloze generaal die in de burgeroorlog zwarte militairen liet doden nadat ze zich hadden overgegeven. Daarna was hij betrokken bij de oprichting van de Ku Klux Klan, die bedoeld was om bevrijde slaven onder de duim te houden. Omdat de discussie over het slavernijverleden de laatste tijd hoog is opgelopen, is in de VS het stadsbestuur van Hollywood besloten om zijn naam van de straatbordjes te halen. En Libië vervolgt de broer van de man die de aanslag pleegde in Manchester, meldt de BBC. Hij werd in Libië opgepakt kort na de zelfmoordaanslag bij een concert van Ariane Grande. Hij zou zijn broer van 22 hebben geholpen bij de aanschaf van spullen om een bom te maken. Het weer nog. De regen die in grote delen van Nederland valt, die trekt later op de dag weg. Vanmiddag komt de zon er af en toe bij. Er kan nog wel een enkel buitje vallen bij maximaal 19 graden. Morgen ook hier en daar een bui. En aan de temperatuur verandert verder niet veel. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door een ongeluk 6 kilometer file tussen Knoop Empel en Waardenburg. Ook 6 kilometer file in de Randstad op de A5. Hoofddorp richting Amsterdam tussen Knoop de Hoek en de A10.